Het is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Egyptische interimregering heeft een ontslag aangeboden aan de militaire raad die de macht in handen heeft sinds het aftreden van president Mubarak. Het kabinet reageert daarmee op het geweld van de afgelopen dagen tussen betogers en de politie. Bij rellen op het Agrierplein in Cairo kwamen tot nu toe zeker 24 mensen om het leven. Ook vanavond kwamen weer duizenden mensen naar het plein om te protesteren tegen het regime... De demonstranten willen dat de militaire raad de macht zo snel mogelijk overdraagt aan een democratisch gekozen regering. Over een week beginnen de parlementsverkiezingen in Egypte, maar de militaire raad blijft zitten tot er ook presidentsverkiezingen zijn gehouden en dat kan mogelijk nog een jaar duren. De avondspits was door de aanhoudende mist vanavond dubbel zo zwaar als normaal, zegt de ANWB. Op het piekmoment stond er ruim 300 kilometer file. Wel waren er relatief weinig ongelukken. In het vliegverkeer zijn de problemen nog niet voorbij. De luchthaven in Rotterdam heeft alle vluchten van vanavond geschrapt en voorspelt ook voor morgen weinig goeds. Zo mogelijk worden vluchten omgeleid via Schiphol, waar met een aangepaste dienstregeling wordt gevlogen. En waarschijnlijk is dat ook morgen het geval. De Belgische formateur Di Rupo heeft bij koning Albert zijn ontslag aangeboden. De koning houdt het ontslag in beraad en wil dat alle onderhandelaars zich bezinnen op de situatie. Di Rupo kreeg de zes partijen die praten over de vorming van de regering niet op één lijn over de begroting. Met name de liberalen zouden dwars hebben gelegen omdat ze vinden dat de bezuinigingsvoorstellen van Di Rupo niet ver genoeg gaan. Het weer, de mist breidt zich vannacht uit over het hele land, minima rond of net onder het vriespunt. Ook morgen de hele dag hardnekkige mist, maar in het oosten en zuidoosten veel zon. Het wordt dan 3 graden in de mist tot 11 in de zon. En dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Knopend Everdingen en knopend Del. En op de A17 Roosendaal-Moerdijk tussen Roosendaal en Zevenbergen.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 Ik ben een Walkman en een dag met een slot en een turbo. turbocompact discord waar mijn meestal van ik Wil een computer en een huiswerkautomaat. Hoewel ik kleine wensen heb, wordt mijn vader altijd kwaad. Here we go. hands on a pillow. He never treated you right, babe. So tonight I'll do it for real, but he won't forgive you like I did. So there's no turning back. Sing out, you know I come running. This cage has kept you far too long.